Zes uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Grieken gaan op 20 september naar de stembus. Premier Tsipras zal aftreden om de weg vrij te maken voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat melden Griekse media. Tsipras bespreekt de politieke situatie nu met zijn naaste adviseurs. In de loop van de avond legt de premier een verklaring af. Tsipras zou willen afrekenen met de linkervleugel in zijn partij die hem niet meer steunt... en een nieuw mandaat willen krijgen om de hervormingen door te voeren... Door de opstand in zijn eigen partij is Tsipras nu steeds aangewezen op de steun van oppositiepartijen. De regering van Macedonië heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de grensgebieden in het noorden en het zuiden. De regio's kunnen de toestroom van migranten niet meer aan. Er worden militairen naar de gebieden gestuurd om te helpen met de grensbewaking. Veel vluchtelingen, met name Syriërs, proberen van Griekenland via Macedonië naar de rijkere EU-landen te komen. Het aantal onbemande tankstations in Nederland groeit flink. Inmiddels werkt bijna de helft van de ruim 4000 pompstations zonder personeel. Dat blijkt uit een onderzoek in het vakblad TankPro. Tanken bij onbemande benzinestations is vaak goedkoper. Als het in dit tempo doorgaat, zijn er over twee jaar meer onbemande dan bemande tankstations in Nederland, concluderen de onderzoekers. De Nederlander Ewold Horn bevindt zich niet in het gebied waar het Filipijnse leger vandaag een bevrijdingsactie uitvoert. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij spreekt daarmee eerdere berichten tegen. Ewald Hoorn werd ruim drie jaar geleden ontvoerd door Abu Sayyaf... toen hij samen met een Zwitser op vogelsafari was. Zijn Zwitserse reisgenoot wist te ontsnappen. In Groningen is een Jumbo-supermarkt ontruimd geweest... na de vondst van een verdacht pakketje. Het was loos alarm. Het verdachte pakketje bleek bij nader onderzoek een oude rugzak. Jumbo heeft al een tijd te maken met een afperser... die ook explosieven plaatst. Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt in het binnenland. In het westen meer wolken... Morgen in het westen kans op een buitje. In de rest van het land droog en behoorlijk zonnig. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is met eh, meer dan 200 kilometer file eigenlijk een gewone avondspits. Ondanks dat het voor veel mensen nog vakantie is. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. En dit zijn de files waar u de meeste tijd mee kwijt bent. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. De A2 Amsterdam Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude 7. De A9 Amstelveen naar Diemen tussen Amsterdam Zuidoost en Knopend Diemen 5. Op de A15 Nijmegen Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 9 kilometer file door een een kapotte vrachtwagen. Op de A16 een ongeluk van Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brinoorbrug 4 kilometer. De A20 hoek van Holland-Gouda. Er staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En op de N237 Amersfoort-Utrecht. Tussen Zeist en Utrecht 3 kilometer.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 objection without objection. just got your message, baby. It's a sight to see you fade away. The world is a screaming, catch your breath and leave me reeling. He'll get you in the end, it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, yeah, tonight I pray that God won't see me. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? from run antelope freedom. Breathing. We are from heat. The electric one. Does it shock you see?